Lot Lewin met het NOS Journaal. Joe Biden heeft in zijn overwinningstoespraak verzoenende woorden gesproken. Hij beloofde dat hij als president zal proberen de Amerikanen weer met elkaar te verbinden... en niet te verdelen, ongeacht afkomst, woonplaats, leeftijd of geaardheid. Ik ben er niet voor de blauwe of rode staten, maar voor de Verenigde Staten, zei hij. Biden zei dat hij de teleurstelling van de Trump-aanhangers begrijpt... en nodigde ze uit om niet meer met elkaar als vijanden te zien, maar juist samen te werken. President Trump heeft tijdens of na de toespraak van Biden nog niets van zich laten horen. Enkele uren daarvoor herhaalde hij op Twitter nog eens dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd... en dat hij eigenlijk ruimschoots heeft gewonnen. Wel meldt de tv-zender Fox News op basis van bronnen rond Trump... dat hij, als hij zijn rechtszaken verliest, bereid zou zijn om uiteindelijk zijn nederlaag te erkennen. Portugal stelt in een groot deel van het land een avondklok in... vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Onder meer in Lissabon en Porto mogen inwoners vanaf morgen... tussen 11 uur s avonds en 5 uur s ochtends niet meer de straat op. Voor nachtwerkers wordt een uitzondering gemaakt. De komende twee weekends geldt het uitgaansverbod al vanaf 1 uur s middags. Restaurants mogen dan wel nog maaltijden bezorgen. In Portugal liggen nu 366 coronapatiënten op de intensive cares... en dat zijn er meer dan in het voorjaar voor het eerst in drie dagen tijd is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland gedaald. Er zijn in de afgelopen 24 uur ruim 16.000 gevallen gemeld. De afgelopen dagen werden er steeds recordaantallen nieuwe infecties gemeld. Vrijdag waren het er 21.500 en zaterdag waren het er ruim 23.000. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 650.000 coronabesmettingen vastgesteld. En het weer, eerst hier en daar kans op wat mist.